Dielke Teertstra met het NOS-journaal. De kolonne van rouwwagen de vliegramp in Oekraïne is op weg naar Hilversum. Daar worden de slachtoffers de komende tijd geïdentificeerd. Langs de route van Eindhoven naar Hilversum staan duizenden mensen op de stoet te wachten. De komende dagen landen elke dag om 4 uur twee vliegtuigen op vliegbasis Eindhoven met lichamen van de slachtoffers van de vliegramp. Na de landing van de vliegtuigen blaast een trompetist de tap toe. Vrijdag zijn alle gevonden stoffelijke overschotten terug in Nederland. De cockpit voice recorder van vlucht MH17 is niet gemanipuleerd. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn de zwarte dozen weliswaar beschadigd... maar geldt dat niet voor het deel met de gegevens van de voice recorder. Eerder zei onder meer de vicepremier van Oekraïne... dat de separatisten met de zwarte dozen hadden geknoeid. De zwarte dozen zijn nu in Engeland, waar het Britse ministerie van Transport ze onderzoekt. Dat gebeurt op verzoek van Nederland. In Nigeria zijn zeker 82 doden gevallen door bomaanslagen. Bij de stad Kuduna in het noorden ging een autobom af op een drukke markt. Daarbij kwamen 50 mensen om. Kort daarvoor vielen zeker 32 doden bij een aanslag op het konvooi van een gematigde imam. Vooralsnog heeft niemand de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist. En na de 17e etappe van de Tour de France staat Bauke Mollema weer voor Laurens Tendam in het algemeen klassement. Mollema is nu zevende, Tendam achtste. Het verschil tussen de twee Nederlanders is 17 seconden. De Italiaan Nibali nam nog meer afstand van zijn naaste concurrenten. De Spanjaard Valverde en de Fransman Pino verloren rond de 50 seconden in de zware bergrit. Het weer nog. Op de meeste plaatsen nog volop zon. Alleen in het zuiden van Limburg kan het onweren. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon. Met in het oosten kans op een bui.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 Jongens, er gaat even iets mis. Dit is niet mijn jingle. Hm. Ik weet niet wat er gebeurt. Goed. Deel 2 van deze speciale editie van ZFM Beachmasters. Reageren kan nog steeds. Via de mail stefan.cfmzandvoort.nl eh, Wil je iets kwijt? Doe dat dan aan ons. En laat ook wat achter in het register. Dat kan maandag tot en met vrijdag eh, hier in Zandvoort. In het gemeentehuis in de Centrale Hal. Precieze openingstijden van deze Centrale Hal kunt u vinden op de website van eh, de gemeente Zandvoort.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 Eh, in de stijl van, eh, van wat er gebeurd is van de Nationale Rouw. Laat dat dan weten. Via mailtje stefan.cfmzandvoort.nl. Via Twitter in minder dan 140 tekens. Stefan underscore FM Beachmasters, je hoorde The Game of Love. It's like I'm drowning, pulling against the street, pulling against the street. Kitty. it easy. FM Maps hier natuurlijk bij CFM Beachmasters. En daarvoor hoorde je ook nog uh, The Calling and Wherever You Will Go. Het is een nationale rouwdag. Dat is voor het eerst sinds 1964. Toen eh, was dat vanwege ehm, het overlijden van, eh, van Wilhelmina. En vandaag doen we het vanwege het, het eh, ongeluk. Ja, het is niet eens een ongeluk. Het is eigenlijk gewoon een, een aanval geweest. Ehm, op een passagiersvliegtuig onderweg naar Kuala Lumpur in de Oekraïne. En eh, vandaag herdenkt Nederland in een nationale rouwdag. Ehm, laat jouw reacties weten via de mail stefan.cfmzandvoort.nl. Dat is stefan.cfmzandvoort.nl. Of via Twitter, stefan underscore Daar eh, ben ik op te bereiken voor al je verhalen, alles wat je kwijt wil. Um, ehm, stefan.cfmzandvoort.nl of Twitter, minder dan 140 tekens, stefan underscore Collard.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 als ik groter ben. Hier bij ZFM. Michael Jackson, is zometeen Human Nature. En ook Bill Medley en Jennifer Warnes komen eraan. Eerst tijd voor je weer updates van Meteo Consult. Vanavond in het zuiden en Limburg ehm, een enkele onweersbui. Verder zonnig en nog lang warm. Vannacht helder en minimaal 18 tot, 16 eh, tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en maximaal 24 tot 27 graden. In de namiddag en avond in het oosten en zuiden een lokale onweersbui.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 Het eh, is een wat andere dan eh, normale <laughs> ZFM Beachmasters. Helemaal in het teken van de nationale rouw. Nog 20 minuten op je radio. Met zometeen jouw laatste woord. Welke plaat wil je als laatste horen in deze uitzending? Uiteraard vetoloos. Je mag het laten weten. Stefan, at cfmzandvoort.nl is hier dood dan voor je. Home to. Broken stones. broken lightning. This house of doubt is what we know. Chasing down the silver linings. Wounded mind and wounded souls. Ooh, ooh, we are coming home. We are coming home. Remind me of a Kanye West song. Kanye West song. <laughs> Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Turning me on. Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get on. Yeah, the drums they swing low, and the trumpets they go. Remind me of a Coldplay song. Coldplay song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get En eh, daarvoor hoorde je ook nog uh, eh, en Home 2. Ehm, we hebben nog één lege plek op de playlist en die kan jij gaan invullen. Uh, laat het maar weten. stefan.cfmzandvoort.nl Dat is mijn mailadres. stefan.cfmzandvoort.nl Of via Twitter stefan Welke plaat is de laatste plaat die jij in deze uitzending wil horen? Jouw laatste woord. Laat maar weten, hij is vandaag vetoloos. Stefan op Twitter of via de mail stefan.cfmzandvoort.nl in the morning of lovers sleeping Jennifer Rush, The Power of Love hier bij CFM. Daarvoor Coldplay nog in A Sky Full of Stars. Dit eh, was eh, een bijzondere eerste CFM Beachmasters van een nieuw seizoen. Eh, volgende week hebben we... Alles lag al klaar, nieuwe items. We hebben nieuwe jingles. Het wordt, het wordt tof, maar vandaag was niet de tijd. Vandaag was de tijd om te herdenken, om te bespreken... en om te bekijken wat er allemaal is gebeurd. En daar ook een hoop lessen uit te trekken. Doe dat dan vooral ook haal zoveel mogelijk uit het leven. Want dit waren mensen die, die, die dachten een vakantie en daarna nog een hele leven voor zich te hebben. En dat werd uh, ruw en ruw verstoord. En trek daar een les uit dat het zijn clichés en ze zijn misschien dooddoenend. Maar dat elke dag er één is. En dat je 24 uur de tijd hebt om, om dingen te doen met je leven. En met anderen vooral ook van anderen te houden. En om anderen te geven. En pak die kansen zoveel als je kan. We sluiten af met het laatste woord. Die is aangevraagd door James, The Killers in Human. Graag tot volgende week.